je hebt iets over... Dat is officieel woensdag natuurlijk, al eh, een kleine eh, drie uur. Ja. Eh, daar heeft er iets wat mee. Ja, de woensdag is een groene dag vandaag. Een hele groene dag? Een hele groene dag. En ook een groen-paarse dag van de hits van 538. Oké, waarom? Je hoort het zo bij Kilian. 538 Nieuws. Drie uur. Teleurstelling bij Alzheimer-patiënten. Een nieuw medicijn wordt voorlopig niet vergoed uit het basispakket. Het middel zou te weinig doen. Maar volgens Alzheimer Nederland is het medicijn wel goed voor een kleinere groep patiënten. Dementie wordt voor hen vertraagd en het middel kan dan ontwikkeld worden voor een grotere groep. Een man uit het Groningse westenkwartier moet acht maanden de cel in voor het misbruiken van zijn 18-jarige schoonzus. Hij viel de vrouw bijna een jaar lang lastig terwijl ze sliep. Ze woonde bij hem voor haar veiligheid. De dader heeft bekend dat hij misbruik maakte van de situatie. De vrouw heeft er nog altijd last van, meldt RTV Noord. Iran erkent de rode lijnen van president Trump nog steeds niet... zegt vicepresident Vance na onderhandelingen over kernwapens. De Iraanse president zegt dat zijn land die wapens absoluut niet wil... maar de Amerikanen geloven dat niet. Begin volgende maand praten beide landen verder via een bemiddelaar. En James Cameron krijgt de hoogste onderscheiding van de Amerikaanse vakbond voor scenario-schrijvers. De maker van kaskrakers als Titanic en Avatar krijgt volgende maand de Oeuvreprijs uitgereikt. Vooral zijn iconische dialogen worden geprezen. De regisseur vindt het een eer. Het is droog en rond het vriespunt. De ochtend start met wolken, later zon en vanmiddag niet warmer dan 5 graden. En dat was het nieuws op 5 graden. Dan 35 verkeer voor je dan Flitsmeister. Maar daar in deze nacht helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien... meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis. 538. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja, het is vandaag een groene dag. En hoe dat zit hoor je zo meteen. Ook Miley Cyrus komt eraan. En dit is de script. Radio 538. Kijk 538, je hoorde In My World. 538. Zo, Julian vanuit hier. Van harte welkom in de 538 op deze heerlijke woensdag. Ik weet niet of je dat vroeger ook deed, maar dat je eh, dagen een bepaalde kleur gaf. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar volgens mij heeft dat iets te maken met, eh, met de basisschool of zo. Die dan, eh, nou ja, zei vandaag is het een groene dag of zo. Nou goed, ik las vandaag een heel onderzoek dat de woensdag een groene dag is. En ik begreep echt niet waarom ben er even voor je ingedoken. Volgens de westerse astrologie worden dagenamen gekoppeld aan planeten. En elke planeet heeft dan weer een symbolische kleur. Nou, vandaag is het woensdag. Daar wordt de, de planeet Mercurius aangekoppeld. En die planeet heeft dan de symbolische kleur groen. En daarom is het vandaag een groene dag. Juist vind het vooral vrij laat voor deze eh, behoorlijke uitleg. Van harte welkom op deze groene woensdagnacht. We gaan hem doorkomen met de groen-paarse hit van 538.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 Van harte welkom eh, op deze eh, koude woensdagnacht. Ja, mocht je een beetje warmte kunnen gebruiken, goed nieuws voor je. Het is deze week de 538 Zomerweek. En dat betekent dat je kans kan maken op een reis naar de zon.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 hey, en over eh, de zon gesproken. De 538 Zomerweken. We zijn ermee begonnen. De 538 Zomerweken. En dat betekent dat je twee weken hier op 538 kans kan maken op een heerlijke reis naar de zon. Denk bijvoorbeeld eh, Portugal, Italië, Mallorca, Creta, Ibiza en nog veel en veel meer landen. Hier in de studio staat een eh, prachtig rad. Als je in de uitzending komt mag je aan het eh, rad draaien. Het land waar die dan op komt, dat is waar je kosteloos naartoe gaat. 58 betaalt alles voor je vlucht, hotel, transfer, alles erop en eraan. Het enige wat jij hoeft te doen is te bellen naar 0909 3058 zodra je de oproep hoort. Dus hoor de oproep vandaag ergens voorbij komen. Bel naar 0909 3058. En wie weet zit je binnenkort heerlijk in het zonnetje.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 said all in pressure. then get my life back with no flashbacks, with no backpack. I'm on charge now. Step by step, then left by left, then walk ahead head, then get my life. show bij 538. Je hoorde Heartbeat. en over de hartslag gesproken. Waar gaat bij jou de hartslag sneller van omhoog? Uit onderzoek blijkt dat bij ons mannen onze hartslag verder omhoog gaat bij de gedachten aan ehm, seks. Laten we even eerlijk en open zijn, hè? Moet de muziek aan of uit tijdens eh, de, de, de conditietraining in bed bij jou? ik vind het soms wel lekker als er eh, iets van muziek te horen is. Ik ben niet de enige. 66% van de Nederlanders heeft aangegeven graag een eh, muziekje te horen in eh, de nachtelijke slaapkameruren. De muziekkeuze verschilt echt enorm. Hip-hop, jazz, er komt zelfs een klassiek voorbij. En toch zijn wij Nederlanders het over één ding eens. Nederlandstalige muziek is een grote no-go in de slaapkamer. <laughs> ja, ik bedoel maar. Dat wil niemand in de slaapkamer hebben natuurlijk.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 Van harte welkom in de 538. En zeg eens eerlijk, hè. Wat vind jij nou van mensen die nooit reageren in groepsapps? Vind je ze eh, asociaal, ongeïnteresseerd? Of misschien boeit het je überhaupt helemaal niks dat je denkt, joh, weet je, doe lekker je ding. Ik ben namelijk zelf iemand die echt nooit reageert in groepsapps. Ik vind het echt verschrikkelijk om te doen. En ik ben erachter gekomen dat een heleboel mensen dat ook hebben. En we hebben allemaal dezelfde eigenschappen. Want design hoor je zo meteen op 538. Ook Dua Lipa is onderweg voor je. En eerst is dit, de Urban Cookie Collective. 538. Je hoorde Don't Start Nou. De nacht van 538. Clio vanuit hier, van harte welkom in de 538... waar ik graag eventjes een, ehm, toch wel een beetje een frustratie met je wil delen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zit behoorlijk wat, eh, wat groepsapps op eh, WhatsApp. Ik zit een beetje te kijken nu. Ik zit bijvoorbeeld eh, bij de tennisvereniging in een groepsapp. Daarna speel ik ook competitie met tennis. Dat is natuurlijk weer een andere groepsapp. Mijn voetbalcompetitie, ook weer een groepsapp de voetbalvereniging weer een groepsapp. Een familie-app heb ik dan. Dan heb ik nog eh, natuurlijk het Team 538-app. Ik ga binnenkort op wintersport. Nou, al die gasten hebben ook weer een groepsapp aangemaakt. En dat ik, er komt geen einde aan. En het vervelende vind ik met die groepsapps... is als er iemand jarig is. Dan gaan de hele groepsapp op een gegeven moment zeggen... hé, hey, eh, gefeliciteerd. En dan begint er zo'n hele trein aan felicitaties. En ik doe daar dus nooit aan mee. Ik reageer ook nooit in groepsapps. En ik las eh, vandaag een onderzoek over... Uh, de kop was waarom sommige mensen nooit iets zeggen in een groepsapp. En toen dacht ik, ja... Zo niemand ben ik. Ik reageer nooit in groepsapps. En mensen vinden dat soms asociaal, ongeïnteresseerd. Terwijl, leer mij een beetje kennen. Ik ben super geïnteresseerd in, eh, in andere mensen. Ik ben alles behalve asociaal. Dus ik kan me er helemaal niet in vinden dat mensen dat, dat van je vinden... op het moment dat jij zeg maar niet reageert in groepsapps. Nou, dat onderzoek is door verschillende psychologen gedaan. Die hebben dus onderzoek gedaan naar waarom reageren dat soort mensen nou eigenlijk niet. En al die mensen die dus nooit reageren in groepsapps... en misschien heb jij dat ook wel... wij hebben allemaal dezelfde eigenschappen volgens het onderzoek. En dat is dat we geduldiger zijn, vriendelijker... maar vooral, en deze vind ik echt leuk, persoonlijker. En dan denk ik, ja, dat is wel echt wat het is. Want voordat die hele trein met felicitaties... in zo'n irritante groepsapps eh, op stoom komt heb ik diegene al lang privé een appje gestuurd? Heb ik diegene al lang gefeliciteerd, een fijne dag gewenst... en gezegd, we gaan binnenkort een keer wat met elkaar doen, weet je wel. Heb ik allemaal al gedaan. En dan pas komt die ontzettend fake, zeggende appjes voorbij met gefeliciteerd, weet je wel. Dan denk ik, ja, neem dan even de moeite om iemand persoonlijk te appen. Dus ik ben helemaal blij dat dat onderzoek gewoon zegt dat we een stuk persoonlijker zijn.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 nothing wrong with you. Expert bij 538. Je hoorde What You Want From Me. Daarvoor had ik het over eh, die vervelende WhatsApp-felicitaties. Dat dan in zo'n groepsapp zo'n treintje begint, weet je wel. Dat er geen einde aankomt met allemaal die felicitaties. Komt er net een appje binnen, Kilian. Ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Dat vind ik hetzelfde met die Facebook-felicitaties. Misschien ben net een verhaal te binnen. Ik heb er ooit een keer ruzie over gehad met mijn moeder. Mijn moeder had me namelijk een keer... Eh, een vriendin van mijn moeder had me gefeliciteerd op Facebook. Ja, ik kijk nooit op Facebook. Ik doe daar helemaal niks mee. En eh, op een gegeven moment had die vriendin mijn moeder geappt met de vraag... joh, weet je, die Kilian, zo'n onaardige gozer... ik heb me echt al twee jaar gefeliciteerd, nog nooit een appje terug gehad. En heeft mijn moeder gezegd, <laughs> je moet haar nu even terug appen... anders wordt ze helemaal onrustig. Dus ik ben het helemaal met je eens. Die Facebook-felicitaties misschien nog wel erger dan die WhatsApp-felicitaties. Het zijn de hits van 538. Die zijn gelukkig nog wel vrolijk. Jennifer Lopez, Lucas en Steve, ze komen eraan. En eerst aan Lesso en Nate Smit. Dit is op 538. I like it.